Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Flink meer coronabesmettingen onder jongeren. Volgens het RIVM steeg het aantal positieve coronatests en ziekenhuisopnames flink. En onder jongeren tot 18 jaar was de stijging het grootst. Komt volgens het RIVM door het testbeleid op scholen. Dat als een kind in de klas positief is of een leraar... dat eigenlijk de hele klas over het algemeen ehm, in quarantaine gaat en zich laat testen op dag 5. Ook in de iets oudere groep, 20 tot 24 jaar, neemt het aantal besmettingen toe. Dat verspreidt zich als een olievlek naar andere leeftijdsgroepen. En dat is wat we nu zo langzamerhand ook al zien gebeuren. En dat is ook waarom we nu het aantal ziekenhuisopnames al zien stijgen. Bij 70 plus stijgen de cijfers minder hard. Dat komt volgens het RIVM deels doordat die groep al volop is gevaccineerd. Studenten op het HBO en de Unie zitten pas op zijn vroegst eind april weer in de collegebanken. Dat zegt demissionair minister van Onderwijs van Engelshoven. Studenten zijn het inmiddels wel zat achter hun laptopje in hun studentenkamer. Dat snapt de minister, maar... We moeten ook kijken naar eh, hoe het beeld ervoor staat in de samenleving qua aantal eh, besmettingen. Eh, maar we werken er hard aan om dat perspectief te blijven bieden. Drie bemanningsleden van een Russisch gevechtsvliegtuig zijn overleden nadat hun schietstoel per ongeluk afging. De mannen werden de lucht ingelanceerd tijdens het opstijgen. Het vliegtuig was toen nog zo dicht bij de grond dat er te weinig tijd was om de parachutes te openen. Eén bemanningslid overleefde de klap wel en ligt in het ziekenhuis. Het Nederlands elftal wil volgend jaar gewoon naar het WK in Qatar. Op het toernooi is veel kritiek. Arbeiders die de stadions moeten bouwen worden uitgebuit. Duizenden mensen zijn al bij de werkzaamheden omgekomen. Toch vindt het Nederlands elftal dat ze moeten gaan, vertelt aanvoerder Wijnaldum. Eh, de situaties zijn niet optimaal, voor eh, arbeiders die daar gaan werken. Daar zijn we ook over eens. Amnesty International en de KNVB eh, en ook wij als spelersgroep toen eh, we gesproken hadden, zijn van mening dat we een grotere impact kunnen hebben om het te veranderen als we gaan dan als we het boycotten. Wat de spelers dan precies kunnen doen, daar wordt de komende tijd verder over gepraat. En het weer nog, het is 11 graden met af en toe een zonnetje. Vanavond klaart het op en dan koelt het flink af, vannacht tot een graad of 3. Morgen zon en 12 tot 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat één file in de regio en die staat op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... tussen Beverwijk-Oost en knooppunt Rottepolderplein. Je hebt daar 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech.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 En daarna komt D66 met 24 zetels. Vrijdag wordt de uitslag officieel bekendgemaakt. Een vader die in juli vorig jaar een basisschool in Grote Broek binnenreed... heeft een celstraf gekregen van 12 maanden. Toen hij het gebouw binnenreed was daar de eindmusical bezig... maar niemand raakte gewond. De man was boos over de klassenindeling voor het volgende schooljaar. En drie bemanningsleden van een Russisch gevechtsvliegtuig zijn omgekomen doordat hun schietstoel per ongeluk was afgegaan en ze te laag vlogen om de parachute nog uit te klappen. Het gebeurde tijdens een oefening. Het weer, morgen eerst op veel plaatsen zon. Geleidelijk meer bewolking bij 12 tot 14 graden. En morgenavond regen. see the future that ain't much between us. I can't find it in my heart, my heart to I've been fucking bitches down in Pasadena. Even though I promised that I never cheated. Blowing on my line, my line like all the time. All we do is fuck, we fight like all the time. Wish that I could find the strength to leave you. Bad and good how I treat you.